Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël heeft een vluchtelingenkamp op de bezette westelijke Jordaanover aangevallen. Daarbij zijn volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid 18 doden gevallen. Onder hen is volgens Israël een Hamas-commandant. Israël valt vaker doelen op de westelijke Jordaanover aan, meestal met drones of helikopters. Deze aanval bij Tulkarem werd gedaan met gevechtsvliegtuigen. Het kabinet Schoof is eind augustus bijna gevallen, meldt Nieuwsuur. Nog geen twee maanden na de start stonden de VVD en NSC lijnrecht tegenover elkaar in een discussie over de begroting. NSC-leider Omtzigt dreigde in de Kamer tegen de begroting te stemmen... omdat hij ontevreden was over de koopkrachtstijging voor werklozen en gepensioneerden. Schoof en de VVD vonden dat onacceptabel. Waarop VVD-leider Jessel Gus voorstelde om dan maar de stekker eruit te trekken. Uiteindelijk werd Omzicht er door PVV-leider Wilders van overtuigd om de begroting toch te steunen. De Belgische regering roept de pauselijke nuntius in zijn land op het matje... vanwege uitspraken die de paus heeft gedaan over abortus. Na zijn bezoek aan België vorige week noemde de paus abortus een vorm van moord... en artsen die eraan meewerken huurmoordenaars. Dat schoot de Belgische premier De Croo in het verkeerde keelgat. Hij benadrukt dat de Belgische abortuswetgeving democratisch tot stand is gekomen. En de tijd dat de kerk in ons land de wet dicteerde ligt gelukkig lang achter ons, al dus De Croo. Hij wil die boodschap nu overbrengen aan de nuntius, de ambassadeur van de paus. Drie Nederlandse clubs in de Europa League hebben de afgelopen avond geen van allen weten te winnen. Ajax speelde in Tsjechië 1-1 gelijk tegen Slavia Praag. FC Twente speelde in eigen huis 1-1 gelijk tegen Venerbatje. En AZ ging in Spanje met 2-0 onderuit tegen Atletiek Club Bilbao. Het weer. Het is een heldere en koude nacht. Minima tussen 1 en 4 graden. Er kan wat mist ontstaan.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 van Zandvoort, op 106.9 FM from magazines You learned love from Charlie Sheen get off the floor and act like a man. Stop breaking your neck trying to do me. You must need passion from a woman. Don't you try so hard just to please me.